Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Drentse zorginstelling Hoeve Bosoort, waar ook tbs'ers worden behandeld... worden incidenten als steekpartijen bewust klein gehouden om boetes te voorkomen. Dat zeggen enkele anonieme medewerkers in de Telegraaf. De reden zou geld zijn. Klinieken krijgen een boete als een TBS'er langer dan acht jaar wordt behandeld. Door incidenten niet te melden is de kans groter dat ze binnen die acht jaar uitbehandeld zijn. Minister Dekker wil opheldering van de Drentse TBS-kliniek. Vorige maand sloeg het personeel al alarm over de ongelooflijk onveilige situatie in Bosoort. Dat zou komen door structurele onderbezetting en de inzet van tijdelijke krachten. Het ongeluk met een vrachtwagen in Duitsland lijkt een terroristische aanslag. Dat melden Duitse media op basis van bronnen bij de politie. Het aantal gewonden is naar beneden bijgesteld, van 16 naar 9. Gisteravond reed een man met een gestolen vrachtwagen bij een verkeerslicht in op enkele auto's. Dat gebeurde in Limburg aan der Laan, in de deelstaat Hessen. De dader is een man van begin 30 en hij komt uit Syrië. Ooggetuigen zeiden gisteren dat hij Allah had geroepen en Arabisch sprak. De politie zei toen dat mensen voorzichtig moesten zijn met speculaties. De Verenigde Staten hebben 28 Chinese instanties en bedrijven op een zwarte lijst gezet vanwege de behandeling van islamitische minderheden door China. Zolang de bedrijven op de lijst staan, mogen ze geen producten meer kopen van Amerikaanse bedrijven, <clears throat> pardon, tenzij ze toestemming hebben van Washington. Volgens de VS zijn de bedrijven betrokken bij mensenrechten schendingen, onder meer tegen de Oeigoeren en andere islamitische minderheden in de regio Xinjiang. Het weer, in het zuidoosten wat regen of motregen. Geleidelijk klaart het ook daarop. Vanmiddag en vanavond van het westen uit buien... met kans op onweer en zware windstoten. Vrij veel wind en het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en weer het 8 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 my name, say my name If you love me, let me you Say my name, say my name I am dying to believe you I'm feeling alone in your arms I feel breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me you you ZFM if I touched your lips?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 And sometimes I get so tired of getting tied up in my thoughts. You're the only one that ever makes it stop. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. Yeah, someday we'll face the music. be human, but I've got you, you, you, you, you, and, and you got me, me, me, too. Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass. Now if we defeat all odds and it was us against the world. You can count on me, you know I'd have your back.